met het nationaal. Het conflict in de coalitie is uit de wereld, zeggen betrokkenen. Minister Van Bijsterveld van Mediazaken heeft beloofd dat het voor de aspiranten omroepen WNL en Pont makkelijker wordt om definitief toe te treden tot het bestel. VVD en PVV hadden daarom gevraagd. Wel moeten de omroepen daarvoor 150.000 leden hebben. Omdat de vereenvoudigen wordt het omroeplidmaatschap pas in 2014 duurder gemaakt. Op de A1 is de grensovergang bij de Lutte afgesloten na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is aan beide kanten dicht. De vrachtwagen schoot vanochtend vroeg door de middenberm. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met onder meer onderkoelingsverschijnselen. De politie verwacht dat het opruimen nog de hele, nacht, hele ochtend gaat duren. De Russische presidentsverkiezingen worden gehouden op 4 maart volgend jaar. Algemeen wordt verwacht dat de huidige premier Poetin de verkiezingen zal winnen. Hij was van 2000 tot 2008 ook al president. Poetin werd in september voorgedragen door de huidige president Medvedev. Onder zijn bewind is een wet aangenomen waardoor de president in Rusland twee termijnen van zes jaar kan uitzitten. Als Poetin inderdaad weer president wordt, kan hij tot 2024 in het Kremlin blijven. In Cairo is het vannacht rustig gebleven op het Tahrirplein, ondanks onvrede over de benoeming van een nieuwe interim-premier. Gisteravond werd de 78-jarige Kamal Ganzouri door de militaire raad naar voren geschoven om een nieuwe regering te vormen. Ganzouri staat bekend als integer en niet corrupt, maar veel demonstranten vinden hem te oud. Ze willen een leider van een nieuwe generatie. En Nederland krijgt begin volgend jaar een eicelbank. Het Utrechts Medisch Centrum wil onvruchtbare vrouwen tot 50 jaar helpen aan een eicel van een andere vrouw. Dat kan tot nu toe alleen maar via internet of een eicelbank in het buitenland. Wat de behandeling in het UMC kost is nog niet bekend. Vrouwen die eicellen doneren krijgen een vergoeding van 1000 euro. Het weer droog en vooral in Limburg kans op zon. Later in het noordwesten een beetje regen. Later ook in het zuidoosten.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 De oorzaak is een ongeluk op de A10. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Zeeburg en Alfred Rai 7 kilometer. En richting Den Haag is de A10 bij de Koentunnel afgesloten.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 Thank you. Welkom terug, beste luisteraars, bij CFM Jazz. We zijn het uur begonnen met Zucker 103 met Pika eh, het is afkomstig van een uh, van uh, NPS, NPS Mike Jazz. Eh, het was nog eh, een North Jazz Special, ik denk van drie jaar geleden. Um, wij gaan verder met Errol Wagner en I've Got the World on a String. string Arrogane. En dan zeggen muzikanten altijd tegen elkaar met een vette of niet slecht voor iemand die geen noten kan lezen. Geweldig. Een nieuwe lood, nou ja, alweer een tijdje eh, bekend, maar nog steeds aanstormend talent met Dusk. Die wordt heel veel vergelijken qua timing en dictie met eh, Frank Sinatra. Wij hoorden in het, eh, die gaan we nu horen, eh, in dit eerste stukje hoorden we Jason Miras met Fly Me To The Moon. En we gaan het nu ook horen van Matt Dusk in een, eh, ja, een heel mooi arrangement. De, eh, een, een arrangement van deze tijd, zullen we maar zeggen. Fly Me To The Moon. Last night I said these words to my love little words It's all I've lived for the rest of my days I feel in my heart they tell sincerely No other words can tell it half so clearly Three little words, three little letters that simply No other oh, words can tell it half so clearly Three little words, eight little letters Simply meaning I love you Three little words John Pizzarelli die heel veel eh, succes heeft en de ene cd naar de andere maakt al jarenlang. We gaan nu naar Jazz uit de regio. En ik heb een opname, een eh, opname voor mij. Dat is een live opname vanuit uh, Nick Vollebrecht Jazzcafé in Laren uit 1989. Waarop wij onze onvergetelijke Ruud Brink horen. Met Rob Agenbeek, Harry Emery en Joe Krause op de drums.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 trees the way you have changed my life. No, no, they can't take that away from you. No, they can't take I will never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of kunnen, van kunnen. Uh, there will be another you. There will never be another you. Dan gaan we nu naar een dame die van deze tijd is. En die als een raket omhoog geklommen is, omhoog geschoten. Eh, Liz Wright. Die ook eh, met heel veel popmuzikanten heeft samengewerkt. En eindeloos experimenteert en onderzoekt wat ze allemaal kan. En op jazzgebied kan ze heel veel. En dat blijkt uit het volgende stuk. I idolize you. baby Oh, I hook All I want, baby Is some touch from you Just a little bit of tension is gonna see me through Cause you know you're my kind And I want you, I want you to scream I idolize you. Ik draaide eerder in dit programma een stuk van Ruud Brink. Een Haarlemse muzikant die er helaas niet meer is. En er is een andere Haarlemse muzikant die er nog wel is. En, eh, en heel duidelijk, dat is Jan de Jong. Jan is een uh, gitarist die heel veel in de Stefan Grappelli-stijl speelt in de op de Frans-stijl. Jan wordt vandaag 65, viert dat eh, uitbundig en ik ga hem eren met een stukje waar hij zelf natuurlijk uh, soleert. Dat is eh, de groep Politour en het nummer My Blue Heaven. was Geoffrey Teaser met Summertime. Ja, en hij speelde samen met Joe Lokker. Ja, dit was eh, eh, in het, uh, het kopje van de jaren geweest. <laughs> ik geloof dat hij de enige jarige was op het je oren.nl. Nou goed, dus, van harte gefeliciteerd dan, zou ik zeggen. <laughs> Dat was, dit was een voorbeeld van een improvisatie van twee mensen. En nu geef ik een voorbeeld van een hele big band van mensen die allemaal eh, hun arrangementen uit hun hoofd geleerd hebben en stiekem een beetje lezen. Maar het resultaat is geweldig. Het is de big band van Lionel Hampton met Musket Ramble. Statue Ship. Een Amerikaanse pianist, composer en eh, bandleider. Ehm, ja, eh, het was een beetje pittige, pittige muziek, maar dat mag toch in de tweede Tuurlijk. En uh, ja, 100% improvisatie. <laughs> dat gaan wij ook horen van een dame, Robin McKell die door de platenmaatschappij als Deze Nachtegaal wordt omschreven. Zij zingen met een big band en een nummer van George Shearing, Lullaby of Birdland. Robin McKell, Lullaby of Birdland. Wat zouden we haar graag live willen horen? Misschien vandaag wel, maar zij treedt niet hierop. In de regio is wel andere jazzmuziek. U kunt gaan en staan waar u wilt. Ik geef een paar hints. In de rusthoek, eh, de rusthoek in eh, Bloemendaal zijn vanmiddag Braziliaanse klanken met Rogerio Bicudo in restaurant De Beurs in Hoofddorp eh, onder de auspiciën van Meer Jazz treedt onder andere Dennis Kievit en Deborah Carter op. Allemaal gratis toegankelijk. In Den Uiver, proeflokaal De Uiver, eh, Herman Smit, Helly Grace, Robert Tuinhof, Dan Simon en Koen van der Wel. En mensen die jazz klanken en improvisatie willen horen en combineren met dansen, die kunnen nog naar het NS-station Het Perron. Vanmiddag Sunday Salsa Matinee. Ik had het net over meer jazz. Eh, Hoofddorp, dat is ook de standplaats van eh, een, heel interessant trio, Trio Grande. En die hebben eh, verschillende cd's uitgebracht. En op eentje staat het nummer On the Sunny Side of the Street. Thank you. laatste nummer van ZFM Jazz op deze zondag. wij vonden het leuk, David Habig, Peter den Boer, over u een keuze te maken in onze platenkast. Fijne zondag en graag tot een volgende keer. In ieder geval volgende week zondag weer Jazz op ZFM.